Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Zeker 15 Amerikanen beschermd blijven. President Trump wil de beschermingsmaatregel van zijn voorganger Obama terugdraaien. Dankzij die maatregel kunnen 800.000 kinderen van illegalen naar school of hebben ze een werkvergunning. Trump wil hem alsnog kunnen uitzetten, omdat ze banen van legale Amerikanen zouden inpikken. Het initiatief voor de rechtszaak komt van de staat Washington. De zaak zal dienen in New York. Op Franse eilanden in het Caribisch gebied zijn door de orkaan Irma zeker twee doden gevallen. Twee andere Fransen zijn zwaar gewond geraakt. Details zijn niet bekend. Eerder zei de Franse president Macron dat hij ervan uitgaat dat er doden zijn gevallen, maar dat het veel te vroeg is voor een totaalbeeld. Het Franse eiland Saint-Barthélemy en het Frans-Nederlandse Sint Maarten zijn zwaar getroffen door de orkaan, die nu is aangekomen bij Puerto Rico. Over Nederlandse slachtoffers is nog niets bekend. Met het rampgebied is nauwelijks communicatie mogelijk. Een Nederlandse vrouw is gisteren in Mexico vermoord. Het is een vrouw van 60 uit Eibergen. Ze had een strandbar aan de westkust. Haar vriend, een Mexicaan, is op de vlucht geslagen. De politie denkt dat hij zijn vriendin met messteken heeft omgebracht. Het lichaam van de Nederlandse is al gecremeerd. Dat gebeurt in Mexico altijd heel snel na het overlijden. Bij een woningbrand in Zeist is een dode gevallen. Volgens getuigen gaat het om een vrouw, maar dat is nog niet bevestigd. De brand ontstond aan het begin van de avond, waardoor is onduidelijk. De brandweer van Zeist heeft het slachtoffer nog naar buiten gebracht om te koelen. Maar toen was het al te laat. Het weer, vanavond en vannacht vooral in het noordwesten een paar buien.